Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De politie staart aangehouden voor het maken en publiceren van het filmpje waarin Sylvana Simons wordt bedreigd. Hij heeft zichzelf gemeld op het politiebureau. In het filmpje zijn lichamen van opgehangen zwarte Amerikanen te zien met daarbij het hoofd van Simons. De aangehouden man heeft eerder racistische en islamkritische video's online gezet. Simons zei in het tv-programma Pauw dat de bedreigingen ingrijpend zijn voor haar en haar gezin en dat ze aan privacy en bewegingsvrijheid heeft ingeleverd. Op sociale media is een actie gestart om Kamerlid Liesbeth van Tongeren alsnog op de GroenLinks-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer te krijgen. Vanaf 1 december kunnen leden via een online referendum hun voorkeur uitspreken over de conceptkandidatenlijst. Vrijdag werd bekend dat van Tongeren daar niet op staat. Met de hashtag ProLiesbeth worden de leden nu opgeroepen om van Tongeren alsnog hoog op die lijst te plaatsen. Op 15 december wordt de uitslag van het online referendum bekendgemaakt. Reizigers tussen Den Haag en Utrecht en tussen Schiphol en Nijmegen moeten rekening houden met een langere reistijd. In plaats van ieder kwartier vertrekt op deze lijnen ieder half uur een trein, zegt de NS. Reizigers zijn daardoor mogelijk een kwartier langer onderweg en moeten bovendien soms een extra overstap maken. De problemen worden veroorzaakt door het herfstweer, door gladheid en tot moes gereden herfstblaadjes hebben de wielen van de treinen minder grip op de rails. De Amerikaanse Dow Jones-index is voor het eerst gesloten boven de 19.000 punten. De hoge stand komt vooral door de winsten die werden geboekt bij winkelketens voor lageprijsde goederen. Bij bedrijven in de zorgsector daalden de koersen juist. Sinds de presidentsverkiezingen op 8 november heeft de beursindex al zes keer een record verbroken.